Lot Lewin met het NOS Journaal. In opspraak omdat hij een crematoriumbedrijf ver onder de marktwaarde gekocht zou hebben toen hij daar bestuursvoorzitter was. Keizer ontkent dat. De integriteitscommissie van de VVD gaat de zaak nu onderzoeken. Volgens Keizer belemmert de negatieve publiciteit zijn functioneren. Daarom treedt hij terug als partijvoorzitter zolang de zaak onderzocht wordt. VVD-leider Rutte ziet geen reden om te twijfelen aan de integriteit van Keizer. Amsterdam werkt aan een meldplicht voor mensen die hun woning willen verhuren via Airbnb. Bewoners die het niet melden als ze hun appartement aan toeristen verhuren, kunnen in de toekomst een boete krijgen, zegt de Amsterdamse wethouder van Wonen. Eerder vandaag werd bekend dat het aantal toeristen via Airbnb naar Amsterdam afgelopen jaar is verdubbeld naar 1,7 miljoen. Maar Airbnb ontkent dat. Volgens de bemiddelingssituatie gaat het om 770.000 toeristen. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Trump zijn eensgezind na een telefoongesprek. Ze hebben afgesproken dat ze meer zullen doen om de humanitaire crisis in Syrië op te lossen. Zo hebben Poetin en Trump het onder meer gehad over het aanleggen van veilige zones voor de bevolking in Syrië. Volgens het Witte Huis was het een heel goed gesprek. Het Kremlin noemt het zakelijk en constructief. De Britse prins William en zijn vrouw Catherine eisen een schadevergoeding van anderhalf miljoen euro van het Franse tijdschrift Closer voor de publicatie van topless-foto's van Kate vijf jaar geleden. Twee medewerkers en twee paparazzi staan in Frankrijk terecht voor schending van de privacy. Het weer dan, het is bewolkt en regenachtig, met name in het oosten van het land. Morgen trekken vanuit het oosten opnieuw stevige buien het land binnen, mogelijk met onweer. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS.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 Dat bekende hoofdverdachte André G. gisteravond tijdens de rechtszaak in Brugge. Het was voor het eerst dat G. dit toegaf. Eerder zei hij steeds dat hij Salens alleen een lesje wilde leren. Volgens G. was een moord de enige manier om zijn kleinkinderen te redden van zijn schoonzoon die hij verdacht van incest.